De overvallers bedreigden daarna een bestuurder met hun automatische wapens en namen zijn auto mee. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De overvallers rijden in de richting van Eindhoven en zijn nog niet gepakt. De A2 tussen Den Bosch en Utrecht is gedeeltelijk afgesloten. Het noodweer dat gisteravond en aan het begin van de nacht over Nederland trok... heeft in het hele land voor overlast gezorgd. De problemen waren het grootst op het spoor. In het zuiden reden bijna geen treinen en elders waren er veel vertragingen. Op een aantal trajecten rijden vanochtend nog minder treinen. Door de zware onweersbuien is door het hele land schade ontstaan. Onder meer door wateroverlast, blikseminslag en omgewaaide bomen. In het Griekse parlement is vandaag de cruciale stemming over de bezuinigingsplannen van premier Papandreou. De plannen voor flinke hervormingen moeten ervoor zorgen dat Griekenland een miljardensteun krijgt van de EU en het IMF om een faillissement te voorkomen. Demonstraties gisteren tegen de plannen liepen uit de hand. Tientallen mensen raakten gewond. In het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wordt na de ochtendspits gestaakt. Er rijden tussen 9 en 3 uur geen trams, bussen en metro's. Het personeel protesteert hiermee tegen de aangekondigde bezuinigingen en de aanbesteding in het stadsvervoer. Aan het einde van de ochtend is er een manifestatie tegen de bezuinigingsplannen in Den Haag. Het weer vanochtend bewolkt en vooral in het oosten nog een paar buien. Vanmiddag wordt het droog en breekt vanuit het westen de zon door. Middagtemperatuur loopt uiteen van 17 graden op de Wadden tot 21 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.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 In my tangled state of mind, I've been looking back couldn't fight it I had hoped you'd see my face And that you'd be reminded that for me It love stay Glory. Met een hoofdletter zet van Zong Zamvoort en Zoom And don't wanna dance Dance with je baby no more I never do something to hurt you know oh but the feeling is bad the feeling is bad I love you person suis me pas, suis me pas, je te séduirai.